9 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Suriname. 70% van de stem is geteld. En daaruit blijkt dat zijn partij, de NDP, de meeste stemmen krijgt. 27 zetels zou dat betekenen. Het oppositieblok V7 zou 17 zetels krijgen. De leider van dat blok heeft zijn nederlaag inmiddels erkend. Het aantal vrouwen op topfuncties in het bedrijfsleven is vorig jaar iets gestegen. Bijna 21 van de topfuncties werd bezet door een vrouw, zegt de stichting Talent naar de Top. In 2013 was dat net geen 20 In de sectoren cultuur, media en communicatie staan de meeste vrouwen aan het roer. En in de sector bouw en industrie scoren vrouwen het laagst. In Kenia zijn zeker twintig politieagenten om het leven gekomen toen hun konvooi werd aangevallen. Vermoedelijk door de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. Die pleegt geregeld aanslagen in Kenia om de regering te dwingen zijn troepen terug te trekken uit Somalië. Daar wil de terreurbeweging een islamitische staat vestigen. Het kabinet investeert 50 miljoen euro in de ontwikkeling van Noord-Afrika. Minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking zegt in een opiniestuk in de Volkskrant dat ze met dat geld wil voorkomen dat Afrikanen besluiten om in bootjes de Middellandse Zee over te steken. Volgens haar is het beter als iemand zijn lef en ambitie inzet om een bestaan op te bouwen in eigen land. Bij een brand in een bejaardenhuis in China zijn 38 mensen om het leven gekomen en ook raakten zeker zes mensen gewond. In het complex woonden 51 senioren. Een 82-jarige vrouw die in het complex woonde zegt tegen Chinese media dat slechts twee van de elf mensen op haar verdieping levend uit de vlammen zijn gekomen. Over de oorzaak van de brand is officieel nog niets bekend. Het weer, wolken, maar in het westen ook af en toe zon. In het noorden en het oosten mogelijk een bui. En het wordt 13 graden op de Wadden tot 17 graden in Zeeland. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Files met de lengte van 5 kilometer of langer in de Randstad staan op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Blarikum en knopend Muidenberg 7 kilometer. A4 richting Amsterdam tussen Hoofddorp en Knopend Badhoevedorp 7 kilometer. En richting Den Haag staat ook 7 kilometer tussen Knopend Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knopend Velsen en Knopend Badhoevedorp 7. En op de ring Amsterdam de A10 tussen Afrit IJmuiden en Oud-Zuid 5. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 6 kilometer.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 Freak Power, Turn On, Tune In en Cop Out. Welkom bij deel 2 van eh, Zandvoort op zondag. Veel autosport. We hebben natuurlijk eh, tennis. En de Giro d'Italia, koploper van 10 mensen, kopgroep van 10 mensen. 3 minuten 10 eh, voorsprong op de peloton. En ze eindigen bergop in Madonna di Campiglio. Dit is trouwens Alexis Jordan. should have left you there. Boy, this traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. Gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick.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 En daarvoor Alexis Jordan met Happiness. CFM, Race Radio, Pit Report. En wie staat daar in de pit? Dat is onze eigen Willem van Densen. En eh, die kijkt naar de Masta. Eh, nou, ik ben het nu alweer kwijt, film. De Masta, vertel het mij nog eens een keertje. Max 5. Eh, Precies. E MAX 5 en dan zijn we bezig met de race 2 eh, van de dag in deze eh, Mazda Cups. vanmorgen eh, zagen we al het gevecht tussen Marcel Dekker en Juri Verzwijven. Het is niet anders deze middag. We hebben inmiddels hebben we zeven rondjes afgelegd. en de twee zijn aan elkaar gewaagd. bij de start was het Juri nog die even de neus voor leek te hebben. Maar Marcel, ja, die een routine. Jij eigenlijk al uh, dekken jarenlang actief in de Clio Cup. En eh, ja, die laat zich kaas en brood niet eten. Jury uh, wilde er langs. Marcel liet hem gewoon staan. tas en huid aan de buitenbocht. En de lag in. En die hield daar de leiding mee. Maar ze rijden die zeven rondjes al samen aan kop. Met nou, een halve seconde ertussen. Verwoede pogingen van verzwijveren. Maar of het hem gaat lukken, dek het eh, verschalken, dat is nog even afwachten. Op de derde plaats zien we, en dat is zo'n 2,5 seconden achter dit eh, tweetal. De derde plaats zien we ook al gevecht. En dat eh, gaat tussen Erik Sliphorst en de Engelsman Chris Woodger vijf ronden dus nog te gaan. Eigenlijk nog een kleine vier dus op dit moment. En, ja, de strijd is nog niet gestreden. Zowel niet voor de eerste twee plaatsen als om de derde plaats niet. Oké Willem, eh, tot zover even. Ik denk dat we om eh, half vier even weer contact opnemen... om te kijken wat eh, de einduitslag is. Als je dat goed vindt tenminste. Ja, zeker wel, joh. <laughs> ik wacht je telefoon zelf. Oké. Okay, ehm, heb je trouwens gisteren naar het Eurovisie Songfestival gekeken... of doe je daar niet aan? Nee, ik heb het niet gezien. Uh... Dus je weet ook niet wie er gewonnen heeft? Dat weet ik wel, maar hoe dat gaat weet ik niet. Zweden heeft gewonnen. Dat is Precies. wat ik ervan weet. Mans Selmerlo heet die beste man. En die heeft dus gewonnen met Heroes. En die hoor je nu op CFM. Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for What if I'm the only hero left? You better fire off your gun. once and forever. He said, Go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow, sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we dance.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 3 eh, kilometer vielen. Dat is een vertraging van 19 minuten. En we hadden ook nog de N201, 3 kilometer. En dat was een vertraging van 9 minuten. En dan hebben we het over de Zandvoortse van Heemstede naar Zandvoort toe. Dus nog steeds eh, drukte op de wegen naar Zandvoort toe. Goed, we gaan weer verder met eh, muziek. En dat doen we met een, eh, een plaat van een aantal jaren geleden. Ehm, dat was een hele grote hit voor Maroon 5 en Christina Aguilera.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 CFM, Race Radio, Pit Report. De Mazda Max 5 eh, Cup is eh, voorbij, Willem van Densen. En eh, dat betekent dat we afgevlacht hebben. Willem? Hallo? Ja, ja. ja ik was even afgeleid. Ik moest even houden. had een uh, die voorbij liep. Kijk, ook. Nee, maar ja, de massa Max 5 Cup eh, afgevlacht inmiddels met eh, Marcel Dekker als eh, winnaar. Tweede Jury Verzwijveren. En derde is het geworden Erik Sliphorst. ja, zes races gereden nu in dit seizoen met die Cup. Vijf keer eh, de winnaar eh, Marcel Dekker en één keer eh, Jury Verzwijveren. Het gaat echt tussen die twee dit seizoen in die cup. En ja, we gaan afwachten wat de volgende raceweekend voor deze heren weer gaat brengen. En wanneer is dat? Of heb je daar geen zicht op? Nou, dat is over een week of vier met een DNT raceweekend weer. Oké. Dus ze hebben even de tijd. Prima. Ze hebben een kwijt die achter de rug gehad, want de afgelopen dinsdag hadden ze twee races op het Belgische circuit van Zon dan dit weekend hier. Dus eh, ja, even rust voor eh, mens en machine, zullen we maar zeggen dan. Dus ondertussen hadden we ook nog eh, de Formule 1 gevolgd natuurlijk. hebben we genoten van ja, de 17-jarige Max Verstappen... die er toch wel een aantal aan het gek maken was. hij lag op een gegeven moment op een 13e plaats. Zat pal achter zijn teamgenoot. En daarvoor zat eh, Bottas. Nu was het geval dat ze gelapt werden door eh, Sebastian Vettel. Eh, dan krijgen ze een blauwe vlag, Moet ze aan de kant. Maar nou, Max, eh, die ging als eerste aan de kant natuurlijk. Eh, die haken aan eh, bij Vettel, hield dat tempo ook in de slipstream. En zo op het moment dat Sainz dacht, hey, Vettel gaat er voorbij. die moet ik voorbij laten, want die zet me voor een ronde. Was Max er ook al voorbij. <laughs> Hetzelfde geintje flikte die bij Bottas. Alsof Vettel met een caravan er voorbij kwam. zo dicht zat hij erachterop. nou, toen waren ze op weg naar Grosjean. Ja, van Lotus, eh, Team Lotus eh, zijn de eh, Kroos al in van pas op, je moet straks aan de kant, want Vettel komt langs, die ga je op een ronde zetten. Maar Verstappen zit daar helemaal aan vast. En als je, die pakt dan gelijk een plaats van je af. Nou, dus Kroos was gewaarschuwd, dus die liet dat niet gebeuren. Inmiddels dat ik naar de podiumceremonie was van de Mosta Max 5 Cup. Eh, ja, is het toch eh, fout gegaan met eh, Verstappen in de eerste bocht is hij er toch wel erg hard afgegaan. Als ik zo zijn auto zag, die werd weggesleept. Dus eindoefeningen in Monaco in ieder geval voor Max Verstappen. Oké, dat is jammer. Maar in ieder geval, we hebben weer van hem genoten. Dat is het belangrijkste. Ja, dat sowieso. En wij niet alleen, ook de mensen waar die misschien wel in de toekomst nog meer afhankelijk van is om verder te komen. Daar. Ja. Hey, op het circuitpark Zandvoort staat de historische monoposto racing. Kun je een klein beetje uitleggen wat dat is? Ja, dat zijn eh, wat oudere formuleauto's. Uh, we vinden daar in het eh, veld een aantal Formule V's, een aantal Formule Fords. Wat Formule Ford 2000 met 2 liter motoren en ook een aantal Formule 3's. En die gaan zo dadelijk van start voor hun tweede race van het weekend. Oh, dat is helemaal prima. Dan spreken we jou weer, uh, Nat zijn tien voor vier is het voorboekje. Vind je dat wat? Ja, dat is een mooie uh, tijdstip uh, om het er even over te hebben. Ja. Prima. Goed, gaan we verder met muziek hier bij ZFM Zandvoort. Tikkeltje zomers, maar dat mag ook wel op deze mooie Pinksterdag.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 En daarvoor Projecto Uno met El Tiburon op dit ogenblik wordt gespeeld in Parijs. Sijsling tegen Gublis. En Kublis staat 24 e uh, op de plaatsingslijst. En uh, heeft de eerste set verloren met 4-6. Maar staat op dit ogenblik met 2-1 eh, voor in de tweede set. Dan de Giro d'Italia. Drie koplopers Visconti, Chouprezou en Dupont. En die hebben eh, nou 44 seconden voorsprong op Brockweiler. En de peloton die volgt op, eh, één, eh, nee, op twee minuten gewoon. En uh, Korte die heeft alweer gelost van dat peloton. Dan in de Kuip staat er nog steeds 0-0. Ondanks een goede kans voor Jens Toornstra. En met deze stand is uh, Veen natuurlijk door. En daarmee houden we je ervan op de hoogte. Dit is lekker de nieuwe single van The Chemical Brothers. Heet Go. Okay. jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your web, so you take explosive, so get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes. Oh. the rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you, go. gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, Execution is aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun.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 CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, de Bumpy Ride heeft alles te maken met eh, Max Verstappen, dacht ik zo. Want eh, die is, eh, heeft zichzelf uitgeschakeld. En ehm, we gaan weer naar het circuitpark Zandvoort... waar Willem van Densen kijkt naar wat oude racewagens. Toch, Willem? Ja, dat klopt. Eh, historische monoposto eh, racing. Nu bezig met de tweede race. Eh, ja, ik zei het net al, historische monoposto's uit diverse klasses van Formule V tot en met Formule 3 aan toe. Ja, Formule 3 dan uiteraard moet dat nou ook de snelste zijn op de baan. En dat was gisteren het geval tijdens race 1. Die werd gewonnen door Frank Roos, een Duitser. En die rijdt in een March Formule 3 uit 1979. Eh, eh, ja, en die eh, wist die race te winnen en dat ziet eruit uit dat hij dat vandaag ook gaat doen. Op het tweede plaats vinden we terug Kees van der Woude, een Nederlander. En die rijdt in een, van, een Formule Ford 2 liter. Hetzelfde doet Carly Meskus, ook een Nederlander. Ook die is actief in Formule Fort 2000. En die ligt op de derde plaats. inmiddels hebben we alweer drie rondjes onder de wielen zitten van deze klasse. En we hebben er nog negen te gaan. Minder eh, te gaan eh, was het net nog in eh, Monaco. Ik denk dat het inmiddels ook al afgevlacht is daar. Dat heeft toch nog een verrassende uitslag gekregen. Het was eigenlijk Lewis Hamilton die de race domineerde. Tijdens de safety car situatie, vlak daarvoor, besloot Lewis toch nog een keer naar binnen te gaan om de banden te wisselen. Ja, dat had voor hem vervelend gevolgen dat hij in die eh, situatie voorbij eh, werd gegaan door eh, Nico Rosberg, zijn teamgenoot en de Duitser Sebastian Vettel in een Ferrari. Ja, en Monaco is dan niet het circuit dat je dan die plaatsen nog even terug gaat pakken. Misschien was de gedachte bij Hamilton, wie moet ook nog wel gaan pitten. Nou, daar is geen sprake van. dus de uitslag zoals hij eruit gaat zien, daar eh, naar eh, Nico Rosberg met de Mercedes. Tweede Vettel in de Ferrari en derde Hamilton in de Mercedes. een pijnlijke dag voor Max Verstappen waarschijnlijk vanwege de klap die hij maakte. Dat zal hij best gaan voelen. Maar ook pijnlijk voor Lewis Hamilton door toch een verkeerde keuze gemaakt hebben. Geen Mercedes 1-2 eh, daar in eh, Monaco. Dus wel een Duitse 1-2 met 1 eh, Rosberg en 2 Vettel. Ja, ik, had, eh, de, de, ik heb de stand ook nog eh, voor de rest eh, voor je als je daar geïnteresseerd in bent. Vierde Daniel Kviat. Vijfde Daniel Ricciardo. Zesde Kimi Räikkönen. Zevende Sergio Perez. Achtste Jensen Button. En negende Felipe Nasser. En tiende, en dus nog steeds in de punten, is Carlo Sainz junior. Ja. Dus zo ziet het eruit. De van Max Verstappen. Ja. Hey, en vanavond is ook nog de Indy 500. Dus het is een racedag wel, denk ik zo. Ja, Indy 500. 500 is op eh, Sport 1 eh, te volgen hier in Nederland. Ja, een eh, spektakel, een stuk natuurlijk. gemiddelde snelheden daar ruim boven de 300 km per uur. En ja, dat 500 mijl lang. Oké, en als we nu kijken naar de Historic Monoposto Racing... zie ik nog steeds Frank Grolt op nummer 1. Ja, Frank Groot eh, nog steeds op eh, nummer 1. En eh, Kees van der Woude op nummer 2. En uh, Carly Meskers op nummer 3. En dat is de voorlaatste race dit weekend. Uh, Pinkster races. Bezoekersaantal 6.500 dit weekend. ja, het mooie zonnetje. Altijd wel lekker om buiten te zijn natuurlijk. En, ja, we gaan straks eh, na deze race nog één race krijgen die eigenlijk het hele weekend toch wel wat eh, voor het eh, spektakel zorgen. Dat zijn de Polen met de Kia Picanto's. Oké, okay, zien we je om tien voor alle vijf, Willem.